Dat heeft de burgemeester van Middelburg besloten. Dara werd eerder deze week door de rechter verboden. De advocaat van de motorclub noemt het verbod een interessante testcase. Het is het eerste publieke optreden sindsdien. Het OM eist 18 jaar cel tegen een man van 39 die vorig jaar zijn zoontje zou hebben vermoord. Diego van 10 werd dood in zijn bed gevonden. Al snel stond vast dat hij door geweld om het leven was gekomen. De vader van de jongen houdt vol dat hij op de bank in slaap was gevallen en de jongen ochtends vond. Hij kon niet verklaren waarom zijn telefoon en die van Diego de hele nacht zijn gebruikt. De politie in Nederland, Australië en de Filipijnen hebben 18 Filipijnse kinderen uit een online seksnetwerk gehaald. Ze waren tussen de 5 maanden en 12 jaar oud en werden door hun familie aangeboden voor misbruik via internet. Kopers van over de hele wereld, waaronder uit Nederland, lieten de kinderen op bestelling misbruiken. In de Belgische dierentuin Plankendaal is een leeuwin doodgeschoten. Het dier was vanochtend ontsnapt uit haar kooi. Het lukte verzorgers niet om het dier te vellen met een verdovingsschot... omdat de leeuwin te veel in paniek was. Veertig bezoekers moesten zich een tijdje schuilhouden... in de souvenirwinkel van de zoo. De Vlaamse minister van Dierenwelzijn vindt het doden van de ontsnapte leeuw verschrikkelijk en onuitlegbaar. Hij wil een onderzoek naar de beslissing om het dier te doden, meldt de VRT. Het weer vanuit het westen breekt vandaag af en toe de zon door. Het, in het noorden meer bewolken en af en toe een bui. Het wordt 15 tot 18 graden. Morgen en zaterdag verandert te weinig en blijft het fris.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij Matchbox op deze 21 juni 2018. Dat betekent dus eh, gewoon zomer, astronomische zomer, et cetera. Eh, dit is aflevering 238 van Matchbox. En u kunt ons beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je wilt kijken en of luisteren, tik je even in zfm-live. Alleen daar ben ik niet helemaal zeker van, want het schijnt te storen, et cetera. Goed, misschien zijn we er al uit, dat weet ik niet. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen zo meteen met de eh, Blue Cheer en daarna de Rolling Stones. Veel plezier! Welke? to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler. A About working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby. I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do, Lord, there ain't cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. Said. for the summertime blues. I got to take the weeks, I got to have up fun vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas, boy. Sometimes Ain't no cure for the summertime blues. summertime Het origineel is natuurlijk van Ball Earl, de Harlem Shuffle... maar dit komt uit 1986 van het album Dirty Work van de Rolling Stones. En natuurlijk was dit eh, nummer Harlem Shuffle. We begonnen met de eh, Summertime Blues... in de uitvoering van Blue Cheer van het album Vincebus Raptum uit 1968. En we gaan door naar 1978 naar het album Living in the USA... nummer 1 in de album Top 100 in Amerika... En dat was natuurlijk van Linda Ronstadt. Hier is can't stand to see you zoals ik al zei, van het album Living in the USA, Linda Ronstadt met Allison. En dan zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden, 21 juni 1968. Er zijn vier nieuwe binnenkomers en de eerste die komt binnen op 39. En dat is van eh, Tammy Terrell en Marvin Gaye. Ain't nothing like the real thing. Marvin and en Tammy Terrell en Ain't Nothing Like The Real Thing binnen op 39. Twee plaatsen hoger vinden we de Engelse groep Cupid's Inspiration met Yesterday Has Gone. 37 in die lijst van 50 eh, jaar geleden. Cupid's Inspiration and Yesterday Has Gone. Eén plekje hoger vinden we John Rolls. En hij had een hele grote hit met If I Only Had Time. En de tweede was iets minder groot, maar best leuk om te horen. Hush, not a word to marry. 36, John Rolls en Hush, Not a Word to Mary. En dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe binnenkomer. En die komt binnen op 21, is van Manfred Mann en heet My Name is Jack. En daarom is hij ook... De klapper van de week. week, week. I live in the back of the Greta Garbo home with friends I will remember wherever I may roam. his head cause he thinks he's heard the bomb. And here comes Superman who really puts it on. It's lots of fun and I love to run up and down the stairs. I make as much noise as I want and no one ever cares. And my name's Jack and I live in the back of the Great And here comes my wet brother Tom, who's probably my best friend. was dus, eh, Entertainer uit de film The Sting. Het werd gespeeld door Marvin Hamlish. Maar het bijzondere daarvan is dat deze compositie uit 1902 komt. Hij werd gecomponeerd door Scott Joplin. En Marvin heeft daar een geweldig mooie versie van gemaakt. Het jaar 1969 is een bijzonder jaar, want eh, ik ging met drie vrienden naar Engeland op de brommer. En ehm, wij wilden sowieso naar de Marquee Club in Londen... Want dat was op dat moment de meest beroemde club in de hele wereld. En toen wij daar aankwamen, een avond, om daar naar binnen te gaan... toen hoorden we al, voordat we binnen waren... de bekende klanken van een Nederlandse band. En wat bleek? QB en de Blizzard straden op. Dat was natuurlijk geweldig. Ehm, en daarom draai ik nou een nummer uit 1969 van het album Apple Knockers Flophouse. QB and the Blizzards en Help Me. me, darling, I say that I got to find me somebody else. me, babe. I can't do it all by myself. If you don't help me, darling, I say that I gotta find me somebody else. Help me, babe. nummer van het album Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. Dat was niet de bedoeling, eh, dames en heren. Je bent zo meteen aan de beurt. We gaan eerst even verder over Apple Knockers Flophouse van QB and the Blizzards. En daarvan speelden we Help Me. En met eh, speciale aandacht voor de bas solo van Herman Dijnem. Het volgende nummer komt van het eh, album, het dubbelalbum The Wall van Pink Floyd. En is de tip van Willem. Eh, The Wall, 26 nummers. En het meest verkochte dubbelalbum ooit. 30 miljoen exemplaren, meer dan dat zelfs. En eh, Willem heeft daarvoor gekozen voor het album. En een van de nummers die erop staat is Comfortably Numb. Met een fantastische gitaarsolo van David Gilmour. Hier is de tip van Willem. Pink Floyd en Comfortably Numb. The day. ZFM Lunch heb je twee keer de nieuwe single van Paul McCartney gehoord. Come on to me and I don't know. Maar nu hebben we geluisterd naar een nummer uit 1984 uit de film Give My Regards to Broad Street. En dat was natuurlijk No More Lonely Nights. Paul McCartney. En nu gaan we luisteren naar een Holland Dozier Holland compositie. En die wordt uitgevoerd door de Supremes. You Keep Me Hanging On. Jaar was 1966. You Keep Me Hanging On, The Supremes. Geschreven door Holland Dozier Holland. We kennen de naam Shel Silverstein van de composities van Dr. Hook en The Madison Joe. En het volgende nummer, eh, pardon, ik wou Broken English zeggen, maar dat is een album. Uh, the Ballad of Lucy Jordan is ook door hem geschreven en ook uitgevoerd door eh, Dr. Hook en The Madison Show. Maar de mooiste en de bekendste uitvoering komt van Mary Faithful van haar album Broken English. The Ballad of Lucy Jordan. realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind. of for her to spend the day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers. through Paris in a sports car with the warm wind in her hair. So she let the phone keep ringing. where she climbed when all the laughter grew too loud. Faithful in The Ballad of Lucy Jordan... van haar album Broken English uit 1979. Vandaag viert Ray Davis, de grote man van de Kings, zijn verjaardag. En daarom draaien we er even een plaatje bij. Eh, voor Ray speciaal voor zijn verjaardag natuurlijk. Een bekantje. want daar zijn we gek op. Hier is eh, David Watts. Hier zijn de Kings. This is the master. Nice and smooth. Speciaal voor Ray Davis van de Kings. Hij viert vandaag zijn 74ste verjaardag. Ja, ja. We gaan eruit. Uh, het eerste uur is bijna klaar. En we doen het instrumentaal met Joe en Eddie. 40 miles of Brad Road. Tot zometeen.